Mark Hokker met het NOS Journaal. In de Verenigde meegedaan aan een vreedzame protestmars. Gekleed in witte t-shirts brachten ze een eerbetoon aan de doden die bij de demonstraties van de afgelopen weken zijn gevallen. Sinds begin deze maand wordt bijna dagelijks tegen maatregelen van de regering gedemonstreerd. Aanleiding was het besluit dat het Hooggerechtshof de bevoegdheden van het parlement mocht overnemen. Verder kreeg de oppositieleider een verbod opgelegd om zich met politiek bezig te houden. De grote mars van gisteravond eisten de demonstranten dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Ook riepen ze op om tegenstanders van de Venezolaanse president Maduro vrij te laten. In de Franse overzeese gebiedsdelen is gisteren gestemd voor de presidentsverkiezingen. Onder meer op een aantal eilanden voor de Canadese oostkust en in het Caribisch gebied hebben mensen hun stem uitgebracht. In Frankrijk zelf kan straks vanaf 8 uur voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen worden gestemd. De tweede ronde, tussen de twee meest gekozen kandidaten, is op 7 mei. De veroordeelde wapensmokkelaar Guus Kouwenhoven wil via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorkomen dat hij gevangen wordt gezet. Kouwenhoven kreeg vrijdag 19 jaar celstraf opgelegd voor wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia. Kouwenhoven zegt dat hij te ziek is om vast te zitten. Bij een brand in een huis in Alphen aan den Rijn is vannacht een bewoner uit het raam gesprongen. Ooggetuigen zeggen dat een vrouw uit haar slaapkamerraam op de eerste verdieping sprong. Een andere bewoner kon zichzelf ook op tijd in veiligheid brengen. Beiden zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Het huis in Alphen aan de Rijn is volledig uitgebrand. Het weer op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden met in Limburg kans op vorst aan de grond. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui.